nieuws van 8 uur. Jeroen van Kam met het Clinton heeft het verhoor in het Amerikaanse congres overleefd. Volgens analisten had Clinton geen enkele moeite met haar verdediging tegen de vele kritische vragen. De congrescommissie ondervroeg Clinton over de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in 2012. Daarbij kwamen de ambassadeur en drie andere Amerikanen om. Het verhoor werd vooraf gezien als een kans voor de Republikeinen om de favoriete presidentskandidaat van de Democraten te beschadigen. Autofabriek VDL Netcar in Born gaat volgende maand ook mini-cabrio's bouwen. Er werden al gewone minis geproduceerd, maar er komt nu een tweede model bij. Moederbedrijf BMW heeft dat bevestigd. Drie jaar geleden ging het heel slecht met Netcar. Toen Mitsubishi zich uit Born terugtrok, ging het bedrijf bijna failliet. BMW nam Netcar over. Er werken nu zo'n 2300 mensen. Netcar is de enige ter wereld waar de nieuwe mini-cabrio's zullen worden gemaakt. Op de grens tussen Mexico en de VS heeft de politie een 800 meter lange tunnel ontdekt. De tunnel ligt tussen de Mexicaanse stad Tijuana en de Amerikaanse stad San Diego en werd gebruikt voor drugsmokkel. De ontdekking werd gedaan tijdens een inval waarbij 16 smokkelaars werden aangehouden en 10 ton marihuana in beslag werd genomen. In de regio is een drugskartel actief dat onder leiding staat van drugsmaas El Chapo. Die wist drie maanden geleden via een tunnel te ontsnappen uit een zwaar beveiligde gevangenis. Er zijn de afgelopen jaren tientallen tunnels ontdekt tussen Mexico en de VS. Het COC luidt de noodklok over de veiligheidssituatie van homoseksuele asielzoekers in opvanglocaties. De organisatie heeft aan staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid gevraagd om maatregelen te nemen. Het COC is de afgelopen twee weken benaderd door tien asielzoekers die melden dat ze zich onveilig voelen, vooral in de noodopvang. Ze worden uitgescholden, gepest en bedreigd vanwege hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. De meldingen komen uit acht verschillende opvanglocaties. Het weer, af en toe zon, maar later op de dag neemt de bewolking weer toe. Het blijft vandaag wel droog en het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staat een file door een kapotte auto op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht... bij knooppunt Rijnsweer, 2 kilometer. Maar er zijn wel drie rijstroken dicht.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 maar wel ruim aandacht voor de Nederlandse jazzmuziek. Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Wij begonnen met het prachtige pianospel van de Haarlemse Johan Mulder... die na een korte absentie weer live en kicking van de partij is. Gelukkig maar. De volgende op de draaitafel is het eh, quintet van George Shearing... met op de gitaar de nog piepjonge Toets Tielemans. Toets Tielemans die eh, vertrok vanuit België naar Amerika... om daar eh, aan de slag te gaan. Aanvankelijk als gitarist en pas veel later is die mondharmonica gaan spelen. En we hebben nu eh, een opname uit 1955. toe Stielemans met George Shearing. En het een stuk heet Midnight in the Air. Shearing met Toets Tielemans op de gitaar. Midnight in the Air. Shearing, oorspronkelijk een Engelsman... en in 1955 geneutraliseerd tot Amerikaans staatsburger... is eh, eh, heel lang onder top geweest. En eh, dat kwam voornamelijk omdat hij een hele specifieke stijl had met zijn quintet... waar de, heel veel noten gelijktijdig gespeeld werden door zowel de piano, de gitaar als de vibrafoon. En dat was een beetje zijn handelsmerk geworden. Ik ga nog één stukje laten horen, ook uit 1955. En dat is een snel brushes nummer, zoals we dat noemen. En getiteld Later. watch the moonlight with arms about you. And right from the start, there's love in my heart. The sunny afternoon light I know wouldn't do. So darling, please don't run out on my heart tonight. I love to watch the moonlight long after the dance. Come over the hill, I get such a thrill with you a March or June night is good for romance. Let's put our lips together, give romance a chance. Love can be so intense. I touch your hand and feel my heart grow immense. Your lips I adore, but that's because I love you just a bit more than others before. A sentimental tune might be thrilling to sing while watching the stars, especially ours your eyes are filled with moonlight, my heart's filled with spring. I love to watch the moonlight, so to thee I cling. a chance can be so intense. I touch your hand and feel my heart grow immense. Your lips I adore, but that's because I love you just a bit more than others before. A sentimental tune might be thrilling to sing while watching the stars, especially ours. Your eyes are filled with moonlight, my heart's filled with spring. I love to watch the moonlight so I cling. Your eyes are filled with moonlight and my heart is filled with spring. I love to watch the moonlight, so to thee I cling. I love to watch the moonlight. Mel Tourmé. We gaan uh, luisteren naar een Nederlandse topper. Johnny Meyer. Oh, in 1992 alweer overleden. Was hij bijna 80 accordeon. En eh, als je zijn naam laat horen in de brede kring... dan gaat er altijd een, eh, een eh, blik van herkenning en van... Ola, oh wat mooi, op. En hij heeft veel opnamen gemaakt... waaronder ook met de Dutch Winkelers Band. En ik ga nu een stukje laten horen. Een eigen compositie van hem. Johnny's Habits. Thank you. Johnny Meyer, Johnny, eh, Johnny's Habits van de met goud bekroonde CD. Opname uit 1974. Ik denk dat het toen nog een LP was. Ehm, Johnny Goes Dixie. hij was natuurlijk bij eh, de kenners beroemd om zijn eh, prachtige akkoorden die hij maakte. En dat ga ik nu nog laten horen in een stukje. Ehm, is you is or isn't in My Baby. En in de bezetting van toen zit ook nog eh, dikke kaart op trombone. We gaan luisteren naar Johnny Meijer. I've had some sleepless hours Since you told me goodbye So many sleepless hours So many tears to cry. Life goes on, though you've gone. I can only say. Less and less happiness seems to come my way. I'm like a weeping willow without a dream inside. I wish I were the pillow Beneath your head tonight Thoughts of you Wonder so many sleepless hours since you told me goodbye. I'm like a weeping willow Without a dream inside I wish I were the pillow Beneath your head tonight. Thoughts of you wander through my unhappy heart. So many sleepless hours since we have been apart. Too many sleepless hours since we have been apart. dat nou weer? Dat was Ingram Washington. Die de eh, hele tijd in Nederland gewoond heeft. Dus prachtige stem. En, eh, hier een opname met alleen maar Nederlandse muzici. Erik Barkman op de bas. Marcel van Engelen drums. En de fantastische pianist Kajan Witmer. Die later nog een keer terugkomt op de piano. Ik, we gaan nu luisteren naar een eh, stuk dat is live opgenomen in het legendarische programma Session... waar heel veel luisteraars nog goede herinneringen van hebben. Elke donderdagavond zat je aan de, aan de radio gekluisterd. Want wat zou er nu weer komen? En ik heb een opname waar ehm, Harry Verbeke op de tenorsax is. Henk Meutgeert, die nu het uh, Nederlands Jazzorkest leidt, de big band. De Jazz Orchestra of die eh, concertgebouwen. Edwin Corselius, Corselius op de bas en Hans Dekker op de drums. En het is eh, heel toepasselijk getiteld The Session. wat een applaus voor eh, Harry Verbeke op zijn scheurende sax. Fantastisch. Hij eh, heeft ons altijd, eh, ons, ons muzikanten altijd enorm geïnspireerd als hij op het podium stond. Want hij sleepte iedereen door de avond heen als het kalm begon. En dat eindigt altijd in een spetterend gebeuren. Er zijn heel veel jazzgroepjes die eh, van tijd tot tijd altijd wel eens eh, een knipoog geven naar de klassieke muziek... of een stuk opnemen dat gebaseerd is op een klassiek thema. Er is een eh, stuk van Fauré de Pavane in 1887 geschreven... en pianist Bill Evans heeft daar een, een compositie van gemaakt. En die is weer bewerkt door het trio Louis van Dijk... Jacques Scholz op de bas en John Engels op de drums. De heren waren eh, een maand geleden bijeen ter gelegenheid eh, van de 80ste verjaardag van John Engels. En eh, waren op zondagochtend in het jazzprogramma vanuit het Bimhuis aanwezig. En spelen nog af en toe met elkaar. En zeker geldt dat voor Jack Scholz, die zijn leiderschap van de, van de Ramblers inmiddels heeft overgedragen. Want hij vond het ook wel welletjes. En, eh, maar ze spelen allemaal nog. En we gaan nu luisteren naar het stuk Pavane. En als je denkt, dat ken ik ergens van. Met name die gestreken bas aan het einde. Dat klopt, want jarenlang is dat de slottune geweest van uh, de televisienet. Als we dan gingen slapen, dan... Eh, was dat het einde van de dag. van Doorn... met verder ook een hele Nederlandse bezetting... waaronder drummer Chris Strik... die ook wel weer eens hier in de krocht geweest is. We gaan nu naar een Amerikaanse eh, saxofonist Don Bias... die een deel, groot deel van zijn leven in Nederland gewoond heeft... en vanaf hier opereerde en met alle grote Amerikaanse jongens heeft gespeeld. Don Bias horen wij nu bij in... Uh, There Never Be Another You. de grote Amerikanen die ons blijven inspireren... terwijl wij, eh, of mede daardoor krijgen wij en hebben wij gekregen in Nederland... een prachtige, eh, eh, een prachtige hoeveelheid Nederlandse jazzmuziek van hoge klasse. Zoals geïnspireerd door Amerikanen het trio van Paulus Potters... die we nu horen in Private Eye.